Die raakte zwaar gewond. De verdachte Silvano M. ontkent dat hij heeft geschoten. Hij zegt dat hij nog nooit een wapen in zijn handen heeft gehad. De rechter doet over twee weken uitspraak. Sinds de strengere coronaregels is het rustiger in de winkelstraten. Onderzoekers zeggen dat er afgelopen zaterdag een kwart minder mensen aan het winkelen waren vergeleken met de week ervoor. Mogelijk komt dat door het dringend advies om binnen in winkels een mondkapje op te doen. De officier van justitie komt vanmiddag met de eis tegen Jos B. Die staat terecht voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen 22 jaar geleden. DNA-bewijs is heel belangrijk in de zaak. De grootste concentratie van DNA-sporen is namelijk nou te vinden op en in de onderbroek van Nicky. En verdachte verklaart enkel dat hij de kleding van Nicky wat gefatineerd heeft en dat hij er wat blaadjes afgeveegd heeft. Zelfs zegt Jos B. dat hij het lichaam van het jongetje gevonden heeft op de Brunsumer Heide, maar dat hij hem niet heeft vermoord. Verzoeknummertjes aanvragen bij een dj op de dansvloer. Dat kan vanwege corona niet meer. Maar niet getreurd, iedere dinsdag kruipt bijaardier Boudewijn... achter zijn carillon van de Oude Kerk op de Wallen in Amsterdam... om aangevraagde liedjes te spelen. Omdat iedereen zijn muziek kan horen... speelt hij het liefst muziek die iedereen wil horen, is zijn motto. Het mooie van de coronatijd is dat mensen veel thuis zitten. En dan horen ze de bijaard extra. En dan is het prachtig als je echt liederen kunt spelen. Liederen van troost, liederen van bemoediging en ook soms een heel vrolijk nummer. En ja, het mag eigenlijk alles zijn als het maar een goede melodie heeft. Dat is eigenlijk een voorwaarde. Het weer, het waait stevig, het is bewolkt en het regent. Het wordt een graad of 16. Morgen ziet er een stuk beter uit. Af en toe zon, heel misschien nog een buitje en 14 of 15 graden.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 Pas niet uit de tent. Dus zeg me wie zijn echte vent en wie loopt weg, wie durft het aan om voor een ander op te staan die hij niet kent. Wie is een echte vent? Een leven lang, eerst jaren aan een toekomst als liegen kan.